De voor moord veroordeelde Peter Paul M. werd door een speciale eenheid van de politie in Schermbeck am Niederrhein aangehouden. Dat ligt zo'n 40 kilometer van de Nederlandse grens. M was vorige week samen met Michael H. ontsnapt. Daarbij kregen de twee waarschijnlijk hulp van een bewaarder. Die is gearresteerd. Twee criminelen gijzelden twee keer automobilisten tijdens hun vlucht. De politie hield na hun uitbraak een grote zoekactie waarbij helikopters werden ingezet. De 50-jarige H. werd zondag in de buurt van Duisburg aangehouden. Kort voor zijn aanhouding had de politie de vluchthouder van de criminelen gevonden. Bij zijn aanhouding was de 46-jarige Peter Paul M. gewapend. Niemand is gewond geraakt. De werkloosheid in Duitsland is afgelopen maand licht gedaald, tot verrassing van veel analisten. In november nam het aantal mensen zonder werk af met 13.000, waarmee het werkloosheidspercentage in Duitsland uitkomt op 7,6. Een maand daarvoor was het aantal mensen zonder baan ook al verrassend gedaald. Wel ligt de werkloosheid hoger dan een jaar geleden, toen zat 7,1% van de Duitse beroepsbevolking zonder werk. Iran heeft met serieuze maatregelen gedreigd tegen vijf Britse zeilers die vastzitten in Iran. We zullen ze hard aanpakken als blijkt dat ze kwaad in de zin hadden, al dus een bron dicht bij president Ahmadinejad. De vijf werden vorige week door de Iraanse marine opgepakt toen ze in hun boot in Iraanse wateren voeren. Groot-Brittannië doet er alles aan om de vijf mannen zo snel mogelijk vrij te krijgen. Ze maken deel uit van een zeilteam uit Dubai dat zich aan het voorbereiden was op een wedstrijd. Mogelijk zijn ze als gevolg van materiaalpech en gebrek aan wind afgedreven richting Iran.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 I read your future, but it's written in the past. Take a good look, my cheap as this. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.